Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Ursula von der Leyen blijft ook de komende vijf jaar de baas van Europa. Ze is opnieuw gekozen tot voorzitter van de Europese Commissie. Dat is de club die Europese wetten bedenkt en bepaalt waar EU-geld naartoe gaat. Correspondent Tijn Sade vertelt over een paar van haar plannen. Ze willen een echte serieuze Europese defensieunie, zo noemt ze dat. Veel eh, strategisch gezamenlijk samenwerken aan een betere defensiemarkt, ook in Europa. Er komt ook een speciale nieuwe eurocommissaris voor defensie. En de Europese Commissie gaat zich ook echt flink bemoeien met huisvestingsproblemen, woontekorten, woningtekorten in heel Europa. Ook wil ze doorgaan met Europese klimaatplannen. Er komt geen veldhospitaal voor zieke kinderen in de Gazastrook. De Israëlische premier Netanyahu heeft de plannen van zijn eigen defensieminister voor zo'n noodziekenhuis afgekeurd. Gisteren kondigde die minister het veldhospitaal voor Palestijnse kinderen nog aan. De NASA stuurt hun maanrover toch niet de ruimte in. Dat is een robot die op de Zuidpool van de maan op zoek zou gaan naar water. Het project was zo goed als klaar, maar moest door tegenvallers worden uitgesteld. En het hele project werd daardoor ook steeds duurder. NASA zet nu een streep door het project. Er zit wel een prijskaartje aan. Het hele geintje met de maanrover heeft NASA zo'n 400 miljoen euro gekost. En in Utrecht lijkt het soms een grote vuilnisbelt. Mensen dumpen hun afval vaak naast de ondergrondse containers. En deze vrouw ergert zich kapot. Dat is echt een ramp. En de vogels, alles trekken die zakken open. Dus één bende, de ratten lopen op de straat. Volgens de gemeente gaat het vaak om kudde gedrag. Soms zit een container verstopt omdat iemand er bijvoorbeeld een te grote zak in heeft gepropt. En dan zetten inwoners hun zak er maar naast. Maar dan gaat het juist fout, vertelt deze vuilnisophaler. Pas als het container op 80% gevuld is, dan komt er een melding bij ons binnen. Dat is het moment dat wij gaan handelen van, oh, hij moet op de route. Zolang men het erna zet en het is nog niet eens bij 40%, dan gaat hij nooit een melding sturen. In Utrecht hebben ze een oplossing bedacht. Je kan afvaladoptieouder worden. Als je een container adopteert, krijg je een stok om verstoppingen te verhelpen. Het weer dan nog op de meeste plekken een mix van zon en wolken. Een graadje of 25 is het. Vanavond klaart het op en is er nog meer zon. Morgen nog zonniger en dus ook warmer. Maximaal 29 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 hoofdop richting Amsterdam... voor afrit IJmuiden 10 minuten vertraging. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp.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 Ursula von der Leyen blijft nog vijf jaar voorzitter van de Europese Commissie. Het Europees Parlement stemde in met een ruime meerderheid voor een tweede termijn. Von der Leyen kreeg de steun van christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen. En de deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen hoeven morgen niet zo ver te lopen. Vanwege de verwachte warmte zijn de routes met 10 kilometer ingekort. Ja, het weer dan flink wat zon, 22 tot 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en morgen dus kan het rond de 30 graden worden. Dit is ZFM.